Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Mexico zijn 13 mensen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige aanslag. Twee naaste medewerkers van de burgemeester van Mexico-stad werden in mei op klaarlichte dag vermoord op een drukke plek in de stad. Een schutter doorzeefde het tweetal met zeker 12 kogels. Drie verdachten zouden direct betrokken zijn geweest bij de moord. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is de schutter nog niet opgepakt. De aangehouden verdachten zouden deel uitmaken van een gewapende groepering. Israël is begonnen met de voorbereidingen voor de invasie van Gaza-stad. Dat zegt een woordvoerder van het Israëlische leger. Ook zijn de aanvallen op de stad opgevoerd en zijn een aantal buitenwijken bezet. Volgens Al Jazeera worden woningen systematisch opgeblazen om het gebied zo onleefbaar te maken. Premier Netanyahu maakte eerder al bekend Gaza-stad te willen bezetten. Ondertussen wordt er op de achtergrond nog onderhandeld over een staakt het vuren. Internationaal is er veel kritiek op de bezetting van Gaza-stad. Volgens Israël is de aanval nodig om Hamas te kunnen verslaan. Het 17-jarige meisje uit Apkoude dat gisternacht dood werd aangetroffen langs de weg in Duivendrecht... kwam volgens de politie om het leven door ernstig geweld. Het slachtoffer was vanuit het centrum van Amsterdam op de fiets onderweg naar huis. De politie is nu dringend op zoek naar getuigen. Horderloopster Nadine Visser is eerste geworden op de 100 meter horde... bij de Diamond League-wedstrijden in Zwitserland. Visser versloeg met 12,45 seconden onder andere Olympisch kampioenen Masai Russell. En eerder vanavond werd Lieke Klaver tweede op de 400 meter. Op de 4x100 meter estafette werden de vrouwen ook tweede. Op dat onderdeel werden ze in de laatste meters voorbijgestreefd door Duitsland.